Mariette Krol met het NOS Journaal. In de buurt van Rotterdam heeft de politie honderdduizenden pillen in beslag genomen. Dat gebeurde gisteren nacht al bij verschillende doorzoekingen na rechercheonderzoek, zegt de politie. In totaal zijn 500.000 pillen in beslag genomen. 200.000 daarvan lagen in een auto. Die auto is in beslag genomen. Eén verdachte is aangehouden. In Groningen begint netbeheerder Enexis vandaag aan de reparatie van kapotte straatlantaarns. Sinds donderdagavond wil de straatverlichting in een groot gebied in de provincie Groningen overdag niet meer uit. De reparatie zou maandag beginnen, maar is een dag naar voren gehaald. Enexis gaat 200 schakelklokken vervangen en hoopt daar maandagavond mee klaar te zijn. Op de Middellandse Zee zijn de afgelopen week bij elkaar 3600 bootvluchtelingen onderschept. Vaak van overvolle en krakkemikkige boten. De meeste kwamen uit Syrië en Eritrea. Volgens de plaatselijke autoriteiten zijn de vluchtelingen meestal redelijk gezond, al hebben sommige van hen malaria. De toestroom van bootvluchtelingen op de Middellandse Zee is de afgelopen weken toegenomen door het gunstige weer. De autoriteiten in Burma vinden dat ze niet verantwoordelijk zijn... voor de problemen met Rohingya-migranten op de Golf van Bengalen. De vluchtelingen komen uit Burma, maar dat land erkent de moslimminderheid niet. Maleisië, Thailand en Indonesië hebben ongeveer 2000 vluchtelingen opgenomen. Thailand wil nu met 15 landen over de vluchtelingencrisis praten... maar Burma wil niet aan dat topoverleg meedoen. In de Amerikaanse stad Seattle is opnieuw gedemonstreerd tegen de plannen van Shell om te gaan boren in het Noordpoolgebied bij Alaska. Honderden betogers voeren actie in bootjes en kano's. Vrijdag werd ook al op het water gedemonstreerd tegen Shell toen een boorplatform in Seattle aankwam. De demonstranten zijn bang dat de olieboringen schade aanrichten aan de natuur. Het weer wisselend bewolkt en droog.